Jelle met het NOS-journaal. Waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag... wil een handhaafbaar verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat zei hij in het programma Buitenhof. Daarmee gaat de VVD-bestuurder in tegen de lijn van zijn partij. Coalitiepartijen VVD en CDA zijn tegen zo'n verbod. Dat zou niet te handhaven zijn. Maar steeds meer VVD'ers willen het vuurwerk beperken. Eerder riep VVD-burgemeester Van Zanen van Utrecht zijn partij op... om mee te werken aan een vuurwerkverbod voor consumenten. Vier agenten in Den Haag zijn licht gewond geraakt... nadat ze gisteravond zijn bekogeld met stenen bij een zalencentrum. In zalencentrum Kristal was een feest. Toen zo'n 100 bezoekers zonder kaartje probeerden binnen te komen... werd het feest beëindigd. Het liep uit de hand toen bezoekers die wel hadden betaald niet wilden vertrekken. De politie zette honden en agenten te paard in. Vier mensen zijn aangehouden. Eén verdachte is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij werd gebeten door een politiehond. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft de hulpverleners bezocht... die zijn ingezet bij de flatbrand in Arnhem. Daarbij kwamen in de nieuwjaarsnacht een vader en zoon om het leven. Volgens Marcouch zijn de politieagenten, brandweerlieden... en het ambulancepersoneel helden. Waar de meesten van ons instinctief een stap naar achteren zetten... doen zij wel bewust een stap naar voren... met gevaar voor eigen leven, al dus Marcouch. Twee jongens van 12 en 13 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de fatale brand. Ze zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachten. In Noord-Italië, vlakbij de grens met Oostenrijk... is vannacht een auto ingereden op 17 jonge wintersporttoeristen uit Duitsland. Zes kwamen om het leven, een onbekend aantal raakte gewond. De politie gaat uit van een ongeluk. De Duitsers staken in Lutach in Zuid-Tirol de straat over... toen ze werden aangereden. De bestuurder van de auto overleefde het ongeluk. Volgens Italiaanse media was de man mogelijk dronken. Het weer bewolkt en lokaal kans op wat regen in het zuidwesten, ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Morgen droog met zonnige periode, dan wordt het ongeveer 6 graden.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 Mijn naam is ik ben tot het einde van het concert bij u. En eh, we wachten nog even op de verbinding met de Agatha-kerk. En zodra die er is, dan hoort u het ook. En dan zijn we er live bij, vanmiddag bij het nieuwjaarsconcert hier bij ZFM. En tot die tijd, gewoon wat muziek. Every time you talk to me, I see those big brown batters. You can almost guarantee I'll be at a loss for words. And every time you walk my way, I get all flustered. I just don't know what to say when I wanna flirt with you. Oh. frozen. Cause you are all so smooth, you got me paralyzed. Glad you set me in your sights, cause you're so charming. hier bij ZFM. Maar nou, we wachten op de verbinding met Agatha Kerk, waar het over een klein kwartier gaat beginnen. En tot die tijd muziek zoals deze van Ray Charles. Oh Lord, I feel fine today. Walking on cloud nine today. I'm over that line today. Happiness is finally mine today. Guess I'm just a lucky guy. And here I'm about to tell you why. It's strictly on account of my sweet potato pie. the fella that she loves the most. The main reason why she left the coast. She's my little girl, senior. So much harder than a hallelujah. As tender as a night in June. Sweeter than a honeymoon. Brighter than a silver spoon. Just about as crazy as a loon Softer than a lullaby. lullaby. Deeper than the midnight sky. Yeah, Soulful as a baby's cry. That's my sweet potato pie. smile, smile. So let the whole damn world go by. Cause I just wanna testify. From now on, it's me and my sweet potato pie. Yeah. Oh, yeah, now, my sweet potato pie. Mm, yeah, yeah. Oh, I love this. I love it. tasting so sweet, yeah, yeah. Oh, this girl is all right. My it till by now. Oh yeah. En dat was Rachel hier bij ZFM, waar we over een kwartier beginnen met de uitzending van het nieuwjaarsconcert live vanuit de Agatha-kerk. En tot die tijd muziek zoals deze van Ella en Louis Armstrong. What you're losing by constantly dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically while I wait here so ecstatically. You just look and say emphatically, Not this season. Yes, there's a reason I won't dance don't ask me. I won't dance Don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Yes. You know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that bumps on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you jump in and you gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't really mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Mercy be cool. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I won't dance, Monsieur, with you. do things they should do. You know what? You're handsome, and so what? You're handsome, but oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Yes, I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I will not dance, madam, with you. Yes, my heart won't let my feet do things they should do. Yeah, you know what? you kind of lovely. And uh, so what? I'm lovely. What oh what you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shores. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming. Gerald Louis Armstrong hier bij ZFM... waar we wachten op de uitzending van het nieuwjaarsconcert. En laten we even overschakelen naar de kerk. Nou, u hoort het geroezemoes, de kerk zit al behoorlijk vol. In uh, eh, kleine tien minuten, dan gaat het beginnen. En tot die tijd zenden we gewoon muziek uit. Zoals deze van Django Deluxe samen met de NDR Big Band en Jacoto. Stina! What have you been up to lately? Got that look on your face. Stina, your bags are loaded. It's the way you behave. Standing in the corner in the dim light. Smoking cigarettes in your black ties. I can see your shadows in the streetlights. Stina, why did you change your name? Stina, turn your back on the brothers. Then you quit this town. Stina, you got superpowers. Take over with one kiss. You've been on the run for too long now. Change your dress and color of your hair now. Daddy claims he only has two boys now. Stina, why did you leave this town? you're the talk of this town. Stina, you're the dark eyed lady, you're up for no good. Since you left, the boys are crying out loud. Mama took your pictures off the wall now. Left the squad, you're gambling with the wolf now. Stina, why did you leave your cage? You've been on the run for too long now. Change your dress the way you wear your hair now. Daddy claims he only has two boys now. dames en heren, u hoort de kerk op de achtergrond. We zijn bijna zover. En tot die tijd nog wat muziek, zoals deze van Anouk. It's not what I what dat was Anouk hier bij ZFM, waar het twee voor half drie is. En we wachten op het begin van het nieuwjaarsconcert live vanuit Agatha Kerk. En wij zijn natuurlijk live bij. En tot die tijd, nou u hoort het, de kerk op de achtergrond is al helemaal vol. En tot die tijd draaien wij gewoon muziek zoals deze van Dinah Washington. What a difference a day made. Twenty four little hours. What the sun and the flowers difference a day makes. There's a rainbow before me. bij ZFM. En ja, het gaat echt elk moment beginnen. Volgens mij, uh, de kerk zit helemaal vol. Heel veel belangstelling. En, eh, en, tot die tijd een paar muziekjes nog. Totdat het er is. En dan gaan we gewoon door. Met het nieuwjaarsconcert. Live vanuit de Kerk. Hier bij ZFM. You have done what no one thought could be. You've brought some joy inside my tears. Techniek. Ja, dan wordt het even stil, dames en heren. Ben ik zo goed te verstaan? Nee? Ik kijk even naar de heren van, de, van het geluid. Ja, ik weet niet... Uh, helemaal hierin praten. Zo beter? Nou, dan zeg ik hartelijk welkom, dames en heren. Hartelijk welkom eh, in deze schitterende ambiance. Het ziet er nog keurig uit hier. Ehm, allereerst namens de stichting mag ik u de beste wensen toewensen. Gezondheid, geluk, voorspoed, al wat wenselijk is. Hartelijk welkom ook onze burgemeester en zijn vrouw. En hartelijk welkom ook onze luisteraars thuis die aan de radio gekluisterd zitten... om dit feestje, dit muzikale feestje mee te maken. Ehm, ik wil toch geval, het is vandaag de dertiende maal. Eh, er komt mevrouw Tromp aan, daar hebben we hier nog een plaatsje voor. Graag gedaan. En omdat het de eh, dertiende maal is, dames en heren, wil ik u toch even wijzen op de uitgangen. We hebben daar een uitgang, de hoofduitgang. Rechtsachter zit nog een uitgang. En hiervoor is ook nog een uitgang. Maar het lijkt ons toch verstandig dat de mensen voorin hier vooruit gaan en de mensen achterin achteruit gaan. En niet andersom. Eh, denkt u even nog aan uw mobiel. Want u weet het, er is niet zo vervelend als je lekker zit te bellen en er komt er eens een koor tussendoor. Ja, dames en heren, we hebben vandaag de crème de la crème van de Zandvoortse koorwereld. En ook nog twee muzikale parels. U gaat het straks allemaal meemaken. Ik stel voor dat we beginnen met het Agatha-koor. Dat kan zich nu vast gaan opstellen. En het Agatha-koor, dames en heren, is eigenlijk het beste kerkkoor van Zandvoort. Ze zingen voor u Star Carol van John Rutter... dank u wel. Ze zingen een Star Carol een, van een Engelse componist en arrangeur die voornamelijk koormuziek, Engels eh, religieuze koormuziek eh, heeft gecomponeerd. Opmerkelijk is de man, dat de man zelf niet religieus is. Vervolgens zingt het koor Rejoice in the Lord Always van de 1874 geboren Engelse componist George Redbone. Dit alles gebeurt onder leiding van Hedwig Julius, met orgelbegeleiding van Paul Waarts. Dames en heren, veel luisterplezier. Het agatha dames en heren. Prachtig. Dan is het nu de hoogste tijd voor Musical In. In de wandelgang ook wel de meisjes genoemd. Ja, dan denk ik, wat moet ik over Musical In vertellen? Goede wijn behoeft geen krans. Ik denk dat de dames nu wel kunnen eh, in beweging komen. Dank jullie wel. Dan zal ik vast eh, verklappen wat de dames gaan zingen. Dus dames eh, gaan een medley zingen van de in 2009 overleden Ramse Shaffi. De Nederlandse chansonnier en acteur die sinds de jaren 60 flu fluoren maakte als zanger. We zullen doorgaan. Laat me en pastorale zijn de eerste liedjes die ze ten gehoorde brengen. Het zijn er toch heel wat. Eh. Ze zien er vandaag ook heel bloemig uit, dames en heren. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet. Laat de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. De avonden, een van de mooiste liedjes van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Vandaag gezongen door Musical In, onder leiding van Arjan Boucher, met pianobegeleiding van Manuel Sanguino. Dames en heren, Musical All In. Ja, dames en heren, heb ik iets te veel gezegd? Musical in. Geweldig. Dan gaan we nu luisteren naar een projectkoor van Jan-Peter Versteeg, Cantores Leti. En hij begint als eerste met een nummer Als ik u vinde. Een lied over een man die een spinster aanbidt vanwege haar mooie handen en rode konen op haar wangen een van de bekendste Nederlandse geuzenliederen, merk toch hoe sterk, is het vervolg. Een lied uit de 17e eeuw over het ontzet van Bergen op Zoom in 1628. Tot slot, je vous je vous salue Marie, oftewel wees gegroet Maria, van de in 1974 geboren Franciscaan Jean-Baptiste. Toen de Notre Dame op 15 en 16 april vorig jaar in brand stond, hebben honderden gelovigen op hun knieën gebeden tot Maria om de kerk te sparen. Dit was zo ingrijpend voor Cantores Leti dat het ensemble dit lied is gaan instuderen als ode aan de kerken, synagogen en moskeeën die het afgelopen jaar ten prooi zijn gevallen aan branden en aanslagen. Cantores Leti, onder leiding van Jan-Peter Versteeg, met pianobegeleiding van Joep van der Winden.